Twee uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Griekenland hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro van de EU en het IMF, waar vorige week nog groen licht voor werd gegeven. Na een crisisoverleg in Cannes verklaarden bondskanselier Merkel en president Sarkozy dat het geld pas na het Griekse referendum kan worden overgemaakt. Dat referendum wordt op 4 of 5 december gehouden, zo is in Cannes bekendgemaakt. De Grieken kunnen zich dan uitspreken over het Europese noodpakket. Maar volgens Merkel gaat het referendum in essentie over de vraag... of Griekenland wel of niet in de eurozone moet blijven. De Griekse premier Papandreou liet zich in vergelijkbare termen uit. Papandreou zei erbij dat het van groot belang is dat Griekenland de wereld laat zien... dat het zijn verplichtingen nakomt. In het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag worden ruim 500 jonge patiënten en hun ouders onderzocht op tuberculose... Een medewerker heeft open TBC en is met ziekteverlof gestuurd. De patiëntjes en hun ouders zijn daarover geïnformeerd... en hebben van de GGD het verzoek gekregen om zich te laten onderzoeken. Het gaat om iedereen die in het Juliana kinderziekenhuis was... tussen augustus en eind oktober. Morgen worden al 300 ziekenhuismedewerkers getest op TBC. Minister Rosenthal zegt dat hij bezorgd is over het besluit van Israël... om bouwplannen op de Westhoever en in Oost-Jeruzalem versneld uit te voeren... Hij roept de Israëlische regering op dat voornemen te herroepen. Ook wil hij dat Israël terugkomt van het besluit om douaneheffingen en andere belastingen niet meer door te sluizen naar de Palestijnen. Rosenthal, die in Egypte is, zei erbij dat hij ook bezorgd is over eenzijdige acties van de Palestijnen. En noemde daarbij het feit dat de Palestijnen het lidmaatschap van de VN gaan aanvragen en dat ze hun plan om lid te worden van de VN-cultuurorganisatie UNESCO hebben doorgezet. Dan het weer, vannacht bijna overal droog. Overdag eerst wat zon, vooral in het oosten.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 In een gezelschap onder leiding van Benny Goodman. Je hoorde uit 1945. Want toen werd die opname gemaakt. I Got Rhythm, een compositie van George Gershwin. En die meneer waarmee Harm Edens sprak... die dacht waarschijnlijk dat hij Flying Home zou krijgen. Uit 1942 is dat inderdaad. Maar ik hoop dat ik hem op deze manier verrast heb met deze opname van eh, Benny Goodman en zijn orkest. En Lionel Hampton was een trouw medewerker van... Eh, van... Eh, eh, Benny, <laughs> Lionel Hampton was een trouw medewerker van Benny Goodman... want die hebben jarenlang met elkaar samengewerkt... in eh, diverse samenstellingen met een trio, een kwartet... en hier zelfs met een uitgebreid orkest. Goedemorgen, dit wordt de nacht klinkt anders van de Vader op Radio 1, muziekprogramma... met hierin weer een aantal interessante eigen opnamen uit een zeer recent verleden. Maar ook uit een ehm, verder verleden. Misschien heb je afgelopen zaterdag gekeken naar het programma van Paul de Leeuw op Nederland 3. Paul. En degene die die daar als gast had, dat was eh, Angie Stone. Angie Stone die mocht op een gegeven moment gaan zingen Wish I Didn't Miss You. Angie Stone die zong datzelfde eh, Wish I Didn't Miss You... ook in een ander VARA-programma, radioprogramma weliswaar. En dat gebeurde op 19 maart 2002. En dat VARA-programma dat was Denk aan Henk en hier gaat het wat minder chaotisch dan eh, afgelopen zaterdag bij Paul de Leeuw. van Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. En wat ik al zei, ze zong dat afgelopen zaterdag in eh, de eerste eh, aflevering... nee, de tweede aflevering van eh, Paul de Leeuw op de televisie op de zaterdagavond. En deze opname die je hoorde, die was uit 2002, 19 maart 2002. Toen was hij te gast bij Denk aan Henk op 3FM, toen dat nog bestond. Deze man die stond de afgelopen avond in Amsterdam, in de HMH. En misschien zong hij dit ook wel, Papa Perquet. Zucchero, de grote Italiaan, maar fysiek een klein <laughs> mannetje, maar eh, qua stem en grootsheid. Zucchero, hij stond de afgelopen avond op het podium van de Heineken Music Hall en ik was er niet bij, maar het zou kunnen dat hij dit ook heeft gezongen. Papa Perquet, degene die op gitaar te horen was, die had hij niet bij zich. Want op de plaat was dat Eric Clapton. Dit wordt Steely Dan. De grijs verleden. The Caves of Altamira. recall when I was small how I spent my days alone. The busy world was not for me, so I went and found my own. I would climb the garden wall with a candle. the sea and. jullie en te voeten uit de Caves of Altamira. Te vinden op het album eh, The Royal Scam. Dat wil zeggen de compositie eh, Caves of Altamira is te vinden op het album The Royal Scam. De grotten zelf die zijn te vinden in eh, Spanje. In de buurt van Santander. En voor degenen die niet opgelet hebben vroeger daar waar het ging om topografie <laughs> op school. Santander, dat ligt in het noorden van Spanje. In het noordwesten aan de kust. Deze band die was eh, vorige week in Nederland voor een optreden in Vredenburg. Lovende recensies. En ik laat je nummer horen dat je in een andere versie misschien de laatste tijd hebt gehoord. Een meisje met een piano die er dat zingt. Dat is Birdie, maar je hoort niet origineel. Bonnie Ver en het nummer Skinny Love. staring at the sea. Joe Amerikaanse band die op dit moment bezig is met een Europese tournee. Vorige week waren ze dan te zien en te horen in Utrecht. Op dit moment zijn ze in Scandinavië en daarna gaan ze nog eventjes naar Duitsland. Een paar optredens in Engeland en dan weer de oceaan over. Bonniver en het aparte van de band is dat ze allemaal zingen. <laughs> Of ze nagenoeg allemaal. Geen eh, frontzanger, maar gewoon eh, de hele groep bij elkaar een soort koortje dus. Bonnie Skinny Love in de originele versie. En wat ik al zei, er is op dit moment ook een eh, coverversie... die eh, nogal belangstelling krijgt van zangeres Birdie. You're the Skinny Love. dit was Skinny Legs van een Canadees duo... Skinny legs, barefoot girl biggest Smiley in the whole wide world. That tall girl turned me inside out. Skinny legs, what you all about? Pearly whites, purple hair, I know just about anywhere. That tall girl turned me upside down. Skinny legs, where you going now? Sleep at dawn, sleep at noon, sleep all through afternoon, that tall girl stay out all night long. Skinny legs, what you doing wrong? Eighteen years ain't enough. Get me over this puppy love, that tall girl. See her everywhere. Skinny legs, don't you know I care? overnight tall girl, Show me what you dare. Leg bone, shin bone, all the way to the toe bone. Hmm. That tall girl, tall girl, looking here, looking there. Can't find her anywhere. That tall girl moved from. Legs a memory. Time to change my scenery. That tall girl knows what she done done. Skinny legs got me on the run. Skinny legs got me on the run. fun to play. maar een duo, een heel bijzonder duo. Het is ook nog een uh, echtpaar, Kate en Hollis Morgan, zo heet ze dan. Eh, Kate en Hollis, dat is dan de artiestennaam. Ze zijn al jaren actief op het podium en elders dus in het privéleven. En dit was dan een opname van vijf jaar geleden. Je hoorde van Kate en... Hollis, het nummer Skinny Alex. En over Hollis gesproken, daar kom ik uit bij de Hollies try and I try, but I can't say goodbye. Feel so bad. is daar een uh, wat curieuze <laughs> mix van gemaakt. Heb je misschien gehoord als je precies tussen de speakers zat. De Hollies en I Can't Let Go. De Hollies die nog steeds bestaan. Maar dat is wel enigszins wat boerenbedrog. Want eh, ja, de, Hollies, ze, hebben een website en eh, ze roepen van... we bestaan al 50 jaar, maar van de oorspronkelijke bezetting... zijn er nog maar twee mensen over. Dat zijn drummer Bobby Elliott en Tony Hicks... de man op gitaar, banjo en mandoline en verder speelt hij nog een aantal instrumenten. Maar wat karakteristiek is voor de Hollies destijds... dat waren toch vooral eh, de stemmen van Alan Clark en Graham Nash. En die zijn er al lang niet meer bij. Ja, Graham Nash die, eh, heeft op dit moment weer succes met zijn vriendje David eh, Crosby... waar hij het een en ander mee doet. Dit is uit 77, Crosby, Stills en Nash, In My Dreams... Look at those dancers gliding around. Seems as if their feet don't hardly touch the ground. Look at them smiling like they knew one another and they never would come down. to see your face alone. I'm hoping that someone holds me. I'd like to meet you. Who do you see? Introduce yourself to whichever of me. Stuck with no instruction that I can see to steer by. Stick around. It's tricky ground. I'd like to see your face alone. I'm hoping someone home. gets to be the boss of this bunch who will steer. Turning, turning to see your face alone. I'm hoping that someone. My Dreams. Je hoorde David Crosby, Steven Stills en Graham Nash... van een LP die ze 1977 opnamen in My Dreams van het drietal. En vorig jaar, in de zomer van 2010, toen hebben deze drie heren nog opgetreden... op het Festival in Weert... En op dit moment toert David Crosby samen met eh, Graham Nash de wereld rond. Afgelopen week waren ze nog eh, voor een aantal optredens in Italië. En op dit moment zijn ze weer terug naar eh, Amerika... om daar weer een uh, reeks van eh, optredens te gaan verzorgen. David Crosby en Graham Nash. Het Grand Canal Disc van vroeger. Het Grand du Disc van vroeger. Eh, ja, vader gaat vertellen uit de oude doos. Dat was een eh, interessante avond op de televisie die tot eh, ver na middernacht duurde... en waarbij een heleboel grote internationale artiesten optraden... uit de diverse segmenten van de lichte muziek. Nou, dat Grand Galate Disc dat is op een gegeven moment eh, opgehouden te bestaan. En de uitrekking van de Edisons, want dat was eh, de kapstok van het Grand Galate Disc... dat is tegenwoordig niet meer dan een, uh, een bitterballenreceptie. In het buitenland hebben ze wel nog van dit soort grote avonden. Onder andere bij de Mercury Music Prize in Groot-Brittannië. En Frankrijk heeft ook zo'n prijs waar een grote avond aan is gekoppeld. Namelijk de Prix Constantine. En misschien ben jij een van degenen die eh, een abonnement heeft eh, op Ziggo. Het, eh, degene die de kabeltelevisie in Nederland verzorgt. Als je UPC hebt, dan heb je pech. Maar Ziggo die verzorgt ook de distributie van het Franse kanaal France 2.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 untold. You could have anything if this world were mine. I'd give you each day so sunny and blue. If you wanted the moonlight, I'd give you that too. If this world were mine, I'd give you anything. long as you're loving me. Oh, oh, oh, oh, with you here in my arms, life is so wonderful. Oh, oh, oh Give me plenty loving, baby. Give me plenty loving, honey. Keep on loving met een aantal duetten hebben ze in de diverse hitparades gestaan in de wereld. Maar deze is toch wat minder bekend. If This World Were Mine, je hoorde de samenwerking van Marvin Gaye en Tammy Terrell, 1967. En daarvoor dan eh, Céla Sou, die afgelopen week de prestigieuze Prix Constantin in Parijs in ontvangst mocht nemen. En haar meest recente hit was vooral afgelopen zomer een groot hit in eh, België. This World, dat heeft daar in de ultra top 50 gestaan. En Sailor zelf stond op eh, een hoop festivals. Onder andere Lowlands en Pinkpop. Zo dadelijk een de cabaretfragment. Deel 1 van het leukste uit Speakers met Koppen. Maar voordat het zover is, eerst nog even New Music... En die hoor je met This World of Water. but just In het jaar 1993, ergens in Zuid-Afrika, Angola om precies te zijn... komt een klein jongetje ter wereld. Mauro, een wolk van een baby. Maar het is niet veilig in Angola, het is ronduit gevaarlijk. Als klein jongetje wordt Mauro in 2002 op 9-jarige leeftijd dan ook op het vliegtuig gezet... en door zijn ouders naar ergens in Europa gestuurd op zoek naar veilige orde. Hij gaat via Duitsland, Welkom, Mauro. Frankrijk. Bienvenue, Mauro. Spanje. Bienvenida, Mauro. Italië. Bienvenuto, Mauro. Om uiteindelijk in Nederland te belanden. Mauro, welkom, jongen. Godverdomme, wat een weer heb je meegenomen. Mauro is moederziel alleen en zonder familie. Omdat hij niet legaal is, bezoekt hij al snel met zijn eerste opvang een politiebureau... om melding te maken van zijn bizarre overtocht. Goedemorgen, samen, gevalletje van winkeldiefstal neem ik aan. Nou, Mauro spreekt uiteraard nog... Ah, kleine oeleboele is opeens de tong verloren. En Mauro spreekt dus nog geen... Jij tong kwijt? Nou opeens jouw tongvoetje zijn Mauro zeker. is negen en nog niet... Tong in... zoekie zoekie dan! Mauro Ik help jou spreekt zoekie nog geen Nederlands en hij komt asiel aanvragen. Nee toch? Serieus? Genant! Dit is even genant! Wordt dit uitgezonden? Ja, dit is live. Shit, nee echt? Waar? Eh, Radio 2. Mauro verblijft vervolgens een paar maanden bij zijn eerste tijdelijke pleeggezin in Nederland. Radio 2. Ja, in juni 2003 wordt hij opgevangen door Hans en Anita, zijn huidige pleegouders. Mauro woont liefdevol in Oostrum. Zijn hobby? Voetbal. En in het weekend gaat hij gezellig in Brabant met zijn vrienden op stap. Mauro voelt zich veilig en thuis bij Hans en Anita en zijn jongere pleegbroertje. Mauro woont nu al acht jaar liefdevol bij zijn pleeggezin. Mauro Manuel. En hij leefde nog lang... Wacht even hoor, <laughs> sorry, dit, dit klopt niet. Wat niet? Nou, wacht maar even. Op 12 juli 1951 wordt ergens in Europa, Kerkrade om precies te zijn... een klein jongetje geboren. Zijn naam Gert. Hallo burgemeester! Ik moet kloppen, want de bel doet het niet. Maar we gaan nu eens kijken naar een filmpje! Gert Leers. God, mon, nu doe ik het weer. Dit is gênant. Wordt dit ook uitgezonden? Radio 2. Gert groeit op in een huis met een voor- en een achtertuintje. Een basisschool bij hem om de hoek. Een middelbare school op fietsafstand. In zijn puberteit papt hij papier-maché voor de carnavalswagens in Kerkrade... waar hij jaarlijks op staat te zwaaien. Hij vingert wat meisjes in de Peppermill discotheek in Heerlen. Ontmoet zijn toekomstige vrouw. Ze trouwen, krijgen kinderen. En uitgerekend, exact, precies op het moment dat Mauro als negenjarige vanuit Zuid-Afrika, Angola, gedwongen op het vliegveld naar Nederland wordt gezet, is het feest. En niet zo'n beetje ook. Gert maakt furoren als burgemeester van Maastricht. Jongens, wat super dat iedereen hier aanwezig is bij mijn benoeming als burgemeester van Maastricht. Mijn vrouw, mijn kinderen, papa, mama en natuurlijk deze vrouw hier vooraan. Die ik, als ik het goed zie, nog ken uit de peppermil in Heerlen. Jongens, het leven is mooi, daar gaat hij. Op nog heel veel schone jaren. Santé, hè? En die schone jaren kwamen er. Zijn carrière nam een grote vlucht. In 2010 werd hij zelfs minister van Immigratie en Asiel. Maar dan keert de tij. Grote tegenslag. In 2011 is daar dan toch opeens als donderslag bij heldere hemel die alles verzengende dreiging. Hij voelde zichzelf in het nauw gedreven als een wild dier dat geen kant meer op kon. Gert kende momenten van angst waar ze in Angola nog een puntje aan konden zuigen. Het leek er even op alsof de dreiging zijn partij, het CDA, zijn koppenjan zou kosten. Maar zoals die dingen soms gaan, al snel klaarde de lucht. Werd het een en ander uitgepraat. Er werden handen geschud en alles was al snel vergeten en vergeven. Kortom, hij leefde nog lang... Wacht heel even, sorry, dit klopt niet. Oh nee, je hebt het over Gert Leers, dan klopt het wel. En gelukkig. I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above. Those I fight, I do not hate. Those I guard, I do not love. My country is Kiltartan Cross, my countrymen Kiltartan's poor. unlikely end could bring them loss or leave them happier than before. No law nor duty bade me fight, nor public men, nor cheering crowds. A lonely impulse of delight drove through this tumult in the clouds. I balanced all, brought all to mind. The years to come seemed waste of breath. A waste of breath, the years behind, in balance with this life. This a waste of breath, the years behind, in balance with this Waterboys, Wars is een gezelschap wat ook al jaren bestaat. Ze hebben een nieuwe cd gemaakt, nieuw, is ook alweer een paar maanden oud. En die cd heet An Appointment with Mr. Yeats. En daarop allemaal liedjes op teksten van deze grote dichter. Daarvoor had je dan een fragment uit Sprekers met Koppen... en meer fragment uit Sprekers met Koppen... dat hoor je straks tussen eh, half vijf en vijf uur hier in de nacht klinkt anders. La Fée. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit. Dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait Yves, moi aussi j'ai une fête chez moi. Et sa traîne est brûlée, elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fête chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air. Que dehors c'est la guerre, elle lit des périodiques d'hiver. Et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures.